Rutte wijst erop dat het aan partijen zelf is om te beslissen... wie ze naar voren schuiven in een formatie. Eerder vandaag liet de VVD al weten volop achter Rutte te staan en uiteraard met hem door te gaan. De partij reageerde daarmee op de uitspraken van Segers. Die zegt dat er afgelopen week iets is geknapt... waardoor hij niet meer met Rutte wil samenwerken. Volgens Segers wordt er op een manier met de waarheid omgegaan... die voor de ChristenUnie heel problematisch is. Enkele moskeeën in Nederland hebben gisteren een dreigbrief gekregen. Onder meer moskeeën in Culemborg, Deventer, Enschede en Alkmaar kregen een envelop met erin een luier. Daarop stond de tekst cadeau voor onze jankerts in de maatschappij. De organisaties achter de moskeeën hebben aangifte gedaan. Vannacht werd ook brand gesticht bij een moskee in aanbouw in Gouda. Het vuur werd snel geblust. De contactorgaan Moslims en Overheid en de Landelijke Raad van Marokkaanse Moskeeën spreken hun zorgen uit en willen dat de overheid in actie komt. In Groot-Brittannië zijn meer dan 5 miljoen mensen volledig gevaccineerd tegen het coronavirus, zegt premier Johnson. Hij spreekt over een mijlpaal. Meer dan 31 miljoen Britten hebben één prik gehad. Bij een rotonde in Eindhoven hebben klimaatactivisten van Extinction Rebellion vanmiddag een paar uur het verkeer stilgelegd. Ze fietsten over de rotonde en sommigen hadden zich in een boom vastgeketend. Ongeveer 20 actievoerders zijn opgepakt. Volgens de actievoerders hoort hun protest bij de lente-rebellie... om de overheid aan te sporen de klimaatcrisis serieus te nemen... en een leefbare toekomst veilig te stellen. Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot ongeveer 4 graden.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 Oh ja? Maar ik weet, ook kom jij Entertainment for you. Meer dan radio. Jij bent in al mijn dromen bent in alles wat ik ook maar doe. Ik kan aan niets anders denken. Mijn hart dat wil naar jou, mijn liefste toe. Ik wil je in mijn armen de hele nacht. Want op een vrouw als jij heb ik mijn leven lang gewacht. Gezellig, Het witte strand ligt wat verlaten. Hier wil ik even met je praten soms moeilijk om te zeggen, om aan iemand uit te leggen wat je bedoelt. Maar kijk maar in mijn ogen, dan weet je wat ik voel. Ik heb voor jou toch geen geheimen. Je twijfels zullen snel verdwijnen zo graag tot je komen, al je wensen, al je dromen, vervul ik graag. Maar ik kan alleen maar zeggen, ik wil jou, ja jou vandaag. Je ogen lachen geen beeld uit mijn verleden. Ik leef met jou en dat is heden. Voel de wind die waait uit noorden, vergezeld van onze woorden en strenge kou. Toch voel ik intense warmte en die warmte komt van jou. goodbye variatie met Entertainment for You. wat ik bedoel. Jij voelt altijd wat ik ook voel. Ja, wij zijn samen één. Van Groningen tot aan Maastricht, waar ik ook ben, zie jouw gezicht. En zie hoe jij geniet. En als het licht straks is gedoofd, weet dan wat ik je heb beloofd. ik vergeet je niet. Voor jou, voor jou alleen zing ik dit lied. Jij kent mijn vreugde en verdriet. Wat ben ik zonder jou? Bij jou, bij jou voel ik me altijd vrij. Ik weet, jij bent hier dicht bij mij jij blijft mij altijd trouw. Voor jou, voor jou is liefde mijn muziek. Je deelt met mij de romantiek. Ik kan niet zonder jou. Door jou, door jou ben ik nu wie ik ben. Jij bent mijn allergrootste fan. Je nooit alleen. Ik denk precies wat jij doet. Ik voel altijd wat jij ook Ja, wij zijn samen één. Voor jou, voor jou alleen zing ik dit lied. Jij kent mijn vreugde en verdriet. Wat ben ik zonder jou? Bij jou, bij jou voel ik me altijd vrij. Ik weet, jij bent hier dicht bij mij. Jij blijft mij altijd raar. Voor jou, voor jou is liefde mijn muziek. Je deelt met mij de romantiek. Ik kan niet zonder jou. naar Entertainment for You. Opeens is dan de dag gekomen. Voor het eerst hier in mijn eigen huis. Al mijn spullen heb ik meegenomen. En toch voel ik me nog niet thuis. Een nieuwe stap dat gaat niet zonder slag of stoot. En mijn moeder belde me zo even, voor haar houd ik me altijd groot. Wat heb ik misdaan? En ben jij naar die ander gegaan? Je was toch lief, gaf je alles waar je om vroeg. Maar wat ik je gaf, was voor jou nooit genoeg. Maak jezelf maar wat wij Nee, voor mij is het over. Al die jaren heb jij mijn vertrouwen bedrogen. Nu betaal je de prijs. Ik heb alles gegeven, maar mijn droom kwam niet uit. Ga voor goed uit mijn leven met klem. Het is over, ik hoor nog je stem. Maar wat ik je vraag, ben jij nu echt gelukkig met hem? Je zei me dat ik jou tekort deed, je leven een sleur. Met pijn in je hart, sta je nu aan een deur. Maak jezelf maar wat wijs. Nee, voor mij is het over. Al die jaren heb jij mijn vertrouwen bedrogen. Nu betaal je de prijs. Ik heb alles gegeven, maar mijn droom kwam niet uit voor goed uit mijn leven. Maak jezelf maar wat weg. voor mij is het over. Al die jaren heb jij. Mijn vertrouwen bedrogen. Nu betaal je de prijs. Ik heb alles gegeven. voorgoed uit mijn leven. Maar mijn droom kwam niet uit. Ga voorgoed uit mijn leven. ZFM. Zandvoort Radio. 106.9 FM. amores tan amados, tan queridos, que yo he ganado y otras veces he perdido. Amores sin son parte de mi vida, difícil es vivir sin recordarlo. Esos amores del presente y del pasado sus caricias en la piel nos han dejado. el corazón no olvida, por más que haya una herida, difícil es vivir sin recordarlos. Son amores que recuerdo a cada instante. Los conozco y a su lado yo Noche noches yo también los he tenido. Me han amado y todos fueron importantes. Esos amores son las gotas del perfume de la vida Los amamos, los queremos sin medida. Y en sus brazos cuantos sueños realizamos esos amores son momentos de tristeza y alegría, el comienzo y el final de cada día, la llegada del amor o despedida. Esos amores del presente y del pasado sus caricias en la piel nos han dejado. El corazón no olvida, por más que haya una difícil es vivir sin recordarlos. Son amores que recuerdo a cada instante. Los conozco y a su lado yo Noche noches yo también los he tenido. Me han amado y todos fueron importantes. Esos amores son las gotas del perfume de la vida. Los amamos, los queremos sin medida. Y en sus brazos cuantos sueños realizamos esos amores son momentos de tristeza y alegría, el comienzo y el final de cada día, llegada del amor o despedida. Esos amores tan amados, tan queridos. call when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. Some big limousine rolled up into Alice's drive.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 Oh, yeah. You know that. Come on, I'm all right. Like war, you know, girl, you're the star of my show. In this club, popping bub, the way you shaking, deserving some dubs. Turn around, make it bounce. Shake it like you come from out of town. What's your name? What's your sign? Girl, you leaving with me tonight. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room see that big bada bing, bada boom. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big bada bing one I seen. Could believe the ass in them jeans. To myself, had to think. Any room for me up in them jeans? Ghetto star, you are. Eat you up like a chocolate bar. What's your name? What's your size? Damn, you got me repeating lines. Let me shake it like you can. not Shake it. You know I like it when you do that little dance for me I'm just trying to get you in my room. Uh-huh. uh uh-huh. bada bada She shake like you care for me. You mm. when you mm. do that little dance for me. I'm just get you in my room. Uh-huh. See that I wanna see you bada bingo, bada boom. And my house got a wing with a lot of rooms. I could do a lot of things, get you hot as June. I wanna watch your body swing to the hottest blues. I'm trying to slide behind it when you throw it round. So I can ride and grind it when you slow it down. Bring it from the top, then take it to the bottom. I'm clinging to your top, tryna to make it to your bottom. The way you move is fabulosa. It makes me wanna grab you closer. You know I like it when you bounce, bounce. Throw your hands up and you bounce, bounce. on the back back down when I'm pressing you, Yeah. I'm finna lay the smack down like a wrestler. Yeah. But nobody get it to popping like this man can. Uh-uh. Had them girls get it to popping on a handstand. Ghetto. Yeah. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big oh, bada Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big bada Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big body. Mommy, shake it like you care for me. You know I like it when you do that little dance for me. Mommy, I'm just trying to get you in my room and see that big body, big body. B2K and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. All oh, things ain't what they used to be. Lost more radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are nice. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more will from me? Can't you stand en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. The preacher taunted me and he smiled Said, come and walk with me Come and walk one more mile for once in your life you're alone But you ain't got a dime There's no time for the fool I just got happens. Ik wil een vent, geen one night stand. Eén die echt wat om me geeft. Ik wil is het weer gezellig, hè, Fred hij. Ik heb heel wat geld en tijd geïnvesteerd Om te zorgen dat het goed zou gaan Vanavond is de avond, je zit voor me in een jurk Als uit de loek vandaan en een lusteloos fantastisch ben in toch ik denk, nee, dit kan niet meer fout. Ineens maak ik die vreselijke blunder door te zeggen, schat, ik hou van jou. Oh, ik lees er in je ogen, de verbijstering, de hoop dat je het verkeerd verstond. En ik denk, nee, dat ben ik niet, die legt er steeds weer dat soort woorden in mijn mond. Je ligt naast me en je praat, ik hoor je stem Ik ruik parfum en ik glij langzaam weg Ik voel het alweer komen, ik heb me niet meer in de hand Ik weet niet meer wat ik zeg oh, Ik wil het niet, maar ik kan niet anders Altijd, altijd maak ik weer diezelfde fout steeds als het echt leuk wordt zeg ik zulke domme dingen als ik hou van jou wat geld en heel wat tijd in heel wat dames geïnvesteerd. Je zou zo zeggen, ik heb van al die keren nu toch wel het een en ander geleerd. Oh, ik weet wel wat ik doen moet, wat ik zeggen moet, maar ik maak steeds weer diezelfde fout. Want telkens als het leuk wordt zeg ik zulke domme dingen als ik hou van jou Lord bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Mm -hmm. Ooh, mm-hmm. yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine. When I'm near the girl that I love best, my heart beats so it scares me to death when she touches my hand. What a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, mm-hmm. mm-hmm. yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My inside shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and a love so fine. She touched my hand and what a chill I got. lips like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up.